7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Veiligheidsberaad is vandaag rond deze tijd vervroegd bijeengekomen. Dat zijn de 25 Nederlandse veiligheidsregio's bij elkaar. Ze praten over regionale maatregelen in verband met het toenemend aantal coronabesmettingen. De burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld vroegen vorige week om op meer plekken een mondkapjesplicht in te voeren. Na het beraad geven voorzitter Bruls en minister van Ark een toelichting. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor een stijging van besmettingen onder jongeren. Jongeren zouden zelfs de oorzaak kunnen zijn van de recente stijgingen in het aantal besmettingen, zegt Hans Kloege van de WHO tegen de BBC. Steeds meer landen zien lokale uitbraken en een opleving in besmettingen, zei Kloege. Dat komt door veranderingen in gedrag. In de provincie Antwerpen gaat vanaf vanavond half twaalf een avondklok in die tot zes uur duurt. Dat heeft de Antwerpse gouverneur toegelicht in een persconferentie. Wie zonder goede reden toch buiten is, kan een boete tot 1600 euro krijgen of een gevangenisstraf van twee weken. De avondklok is een van de maatregelen tegen het toenemend aantal coronabesmettingen. Mondkapjes zijn verplicht in publieke ruimtes in de provincie Antwerpen en thuiswerken is verplicht tenzij dat niet mogelijk is. En in het Volkstuinencomplex bij Hannover heeft de politie vandaag verder gezocht in de zaak Madeleine McCain. McCann. Pardon. Er zijn geen onderzoeksresultaten bekendgemaakt, maar Duitse media schrijven dat de politie een kelder heeft gevonden op het terrein. De Britse peuter Madeleine verdween in 2007 in Portugal. Een Duitse zedendelequent die in de gevangenis zit zou betrokken zijn bij haar verdwijning. Hij huurde een stuk land op het Volkstuincomplex in het jaar nadat de peuter was verdwenen. Het weer, het blijft meest droog en de wind neemt af.